En de wc's zijn hier heel erg schoon. met zelfs esteem van een album Smage van heel lang geleden. Ik heb een beetje zo'n, eh, ja, dat is een beetje zo'n schoolplaatje eigenlijk, vind ik dit eerlijk gezegd. Ja, jij niet, maar ik, ik vind wel. Ik ben hiermee opgegroeid, man. Dit was mijn eerste oh. cd'tje. Je eerste cd'tje die je kreeg? Ja, nee, die ik zelf kocht. Oh, die, of nee, bij de, kocht? Toen, je, toen je nog bij de Biep huurde. Ik oh, heb deze bij, de, de Biep gehuurd. Bij de Biep? Ja. Biep, biep, biep. Uh, trouwens, we hadden het net over Lowlands uh, eh, waren vrienden. Want eh, dan gaan we nog eventjes kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Lowlands wordt gehouden op 20, 21 en 22 augustus op het evenemententerrein van Walibi Wereld. Ja, ik zeg, er staat Walibi World, maar ik zeg Walibi Wereld, want we wonen tenslotte in Nederland. En het is natuurlijk ook in Biddinghuis in Nederland. En ik hoop alleen maar niet, maar ik denk dat de, eh, de meeste eh, festivalmensen al lering hebben getrokken van datgene wat zich afgelopen week heeft voltrokken in Duitsland tijdens de Love Parade. Je wordt er niet vrolijk van als je daar eh, in terecht bent gekomen. veel, er waren een aantal doden toch te betreuren. En menig festivalorganisator eh, heeft eh, toch wat eh, besloten om achter de oren te krabben. Nou valt het geen vergelijking te trekken met datgene wat in Biddinghuizen wordt gehouden en wat er is geweest in Duisburg. Het zijn totaal verschillende festivals. En bovendien denk ik sowieso dat het Lowlands Festival gewoon veel gemoedelijker is dan het opgekropte en tegen elkaar aanstampende en duwende trekwerk tijdens een Love Parade. Eh, ik, wil niks ten nadele van al die eh, Love Parade eh, gasten zeggen of wat dan ook. Die jongens die, die hebben daar ook met een bepaalde manier zijn ze naartoe gegaan. Maar ik heb zoiets van, het is eh, te veel, te massaal. En dat, eh, dat, ja, dat is dus bij, bij festivals als deze bijvoorbeeld totaal niet het geval. Het is druk, maar ik denk dat je wel eh, de ruimte hebt om nog een beetje enigszins naar adem te kunnen happen. Of zie ik dat verkeerd? Het grote verschil tussen de Love Parade en Lowlands is dat Lowlands zichzelf wel aan de vergunning houdt. Het is namelijk... Daar heeft het ook mee te maken. Lowlands heeft 60.000 man rondlopen op trein. Nee, oh, gum gum, 40.000 man. 40.000. En eh, Love Parade had rekening gehouden met 250.000 man, maar er kwamen 1,4 miljoen naartoe. Ja, dat is veel te veel. Tweede dingetje is, is dat hmm. Nederland, of tenminste eh, Nederland, is in arbotechnisch veel strenger dan Duitsland. Want daar heeft het ehm, ook mee te maken. Dus. Lowlands heeft in totaal ehm, voor het trein ook één ingang. Mhm. Eh, voor de camping ook één ingang. Mhm. Maar mensen moeten gewoon letterlijk in de rij staan als je in de trein in wil. Je komt er gewoon niet in. Daar was het één massale doorgang. Eh, de grootste massale doorgang bottleneck op Lowlands is eh, vanaf de Alfa naar de Grolstand. Als de Alfa is afgelopen. Mhm. Dat is de enige bottleneck daar. Alleen, eh, dan heb je nog genoeg ruimte om naar buiten te gaan. Het is zo breed opgezet, zo wijd zoveel nooduitgangen, zo goed in elkaar gezet, goed over nagedacht, dat dat niet gaat gebeuren op een schaal van Nederlandse festivals. En daarmee wil ik ook nog verkondigen dat het ook aan de dancemuziek ligt. Want het valt wel op dat heel veel festivals waar dancemuziek komt en technomuziek, ik wil niet generaliseren hoor, maar... <laughs> Waar, zo, eh, waar, dat soort dingen is, zijn er altijd problemen. Weet je, het is bijvoorbeeld Lowlands vorig jaar was hetzelfde tijdstip als Hoek van Holland. Hoek van Holland was een dance festival. was een gratis dance festival. Dat scheelt ook. Love, Love Parade was een gratis dance festival. Ik denk dat het eerder aan het gratis ligt. Daar komen er veel shonies op af. Om ja, zo te gratis, Daar, daar trek je shonies mee. Ja, eh, dat zou... Eh, ja, en het eh, publiek bij Lowlands, die hebben er gewoon voor in de rij moeten wachten tot ze een kaartje konden bemachtigen om binnen te kunnen komen. Als je moet betalen, dan ga je geen, geen rellen schoppen. Ga je geen ruzie trappen, nee, ga je absoluut geen absoluut niet hoe anders dat ook weer is, maar met bevrijdingspop wordt daar weer wel rekening mee gehouden. Daar gaat ook niet eh, zomaar, eh, wordt ook niet Jan en Alleman toegelaten. Je moet wel een beetje in een eh, vrolijke... Dit jaar zijn de poorten dichtgegaan van bevrijdingspop op het drukste moment van de dag. Ah. Het drukste moment van de dag was tijdens Jurk en niet tijdens Limbiskitten die je nu op je radio ah, hoort. Ah, Limbiskitten. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my car.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 Dat was op Twitter. Zij uh, dus dat het album af was. En dat, dat uitgebracht gaat worden. Black Cobra. En daar staan de mooie hits in van, die, die ze gaan scoren. Ik heb al wat dingen gehoord. Bijvoorbeeld, man, hoe heet het nummer? Ja, die stond op een website. een nummer. En die klonk zoals een ouds, dames en heren. Dat was geweldig keiharde beukwerk wat je kent van het eh, album Significant Other of, of daarvoor zelf 3 Dollar Bill, Dat, daar klinkt het naar. Oh, lekker. Ik heb zin in een nieuwe Limbiskit. Limbiskit speelt eh, begin september. Spelen ze in de Heineken musical, Waar ze ontzettend gaan knallen, dat weet ik zeker. En later in die maand ook nog eh, in Eindhoven. In een kleinere venue. Je hoort iets aan de achtergrond wat een goede introductie maakt voor de volgende plaat. Dit is Monty Python. Hoor maar. This is Mr. Nesbit of Harlow Newtown. Inderdaad. Nesbit, will you stand up? Please? We gaan een beetje frieken. Ik heb, eh, we hebben wat ontdekt, tenminste, de, de, de, jouw redactie van Alternative FM. en het moet gewoon een goede introductie hebben. Een Monty Python introductie. However, he has chosen a very obvious piece of cover. Mr. E.W. Lambert of Homely, the Burrows, Oswestry, has presented us with a poser. We do not know which bush he is behind, but we can soon find out. Yes, it was the middle one. Mr. and Mrs. Watson of Hull. En zo gaat het even door. Maar het gaat eigenlijk om het zinnetje die hier zo gaat zeggen. We hebben alleen maar muziek gedraaid die, uh, niet be die bekend was in de radio en bekend was op tv. And here is the neighbor who told us where they were. And here is where he lived. And this is where he was born. And now for something completely different. when I'm apart, trying to fuck up my game with razor sharp political throw stars. Shit, my flow's on horse. Style, wild, out of control, ninjas, koppel, fok eraf. Taal, rough rounds, tough times met fuck all kost. Triple seven at the 8 p.m. Straight famine feast when you're living on the razor edge. Stay sharp, sharp, rolling with the S-O-S. High energy, you never seen death so fresh. On uh, when we mark, check hard. That flows flex. Yo, we are the must up, not fucking the press. We not like the rest. My style is UFO totally unknown. You can't fuck with my new Zep flow. I'm hard to miss. You're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot. Too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I I I, I want to knock your arm and knee. you. Live stuff, when I get stuck on my diamonds up, I push through. Till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard, core been cut so deep, feel no pain is not sore. Don't ask for cockle, you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blaze, swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy. Don't play with me. I work more mark saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot tech ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I never got nothing. Thing in my hand Except a microphone, big dreams and a plan Fly talking, skywalking like a ninja like the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now, all up in the interweb. World War 2009. Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Deck. Die fucking antwoord is mooi, ne? I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Rare nummers hebben rare intro's nodig. Vandaar ook die antwoord met Enter the Ninja heeft gewoon een heel raar introotje nodig. Dit zijn de New Kids on the Block in Zuid-Afrika. En ze scoren een mega hit, tenminste daar met Enter the Ninja. En ze staan op Lowlands. Wat vind jij er nou van? Ah, ik? Ja? Nou, als ik eh, echt een eh, oordeel erover moet geven, dan had ik gezegd, maak er maar een asbak van. Maak er maar een asbak van. Ja. Je vindt het niks? Nee, eh, niet echt. Het is gewoon een heel raar nummer. Ja, daarom. <laughs> Maar ja, daar zijn we Alternative FM voor natuurlijk. Ja, en niet alles vind ik eh, fijn en niet alles vind ik leuk. Je hoort nu Ramstein, daarna de nieuwe Waves. Im Lichtkleid kam sie auf mich zu. Ich weiß es noch wie heute. war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Oh no. Ja, ze kunnen ook mooie nummers maken, die heren van Ramstein. Je hoorde hier Freuning in Paris en je hoorde de Franse teksten in plaats van Duits. Ja, dat kunnen ze ook. Ja, dat kunnen ze ook. Inderdaad, het zijn dus ook gewoon muzikanten. En niet alleen maar een beetje eh, van die eh, Van Beukenstein uh, snuiters. dit is wel eens eerder, dit hoor ik, dit heb ik ook wel eens gehoord bij een actie, Serious Request. Als dat zo is, dan zijn ze helder. Nummer, hoe, heet het, hoe heet het nummer ook alweer? Vulling in Paris of dit nummer? Nee, nee, nee, nee, nee. dit achtergrondje waar ik het nu over. Dus Promise van uh, Akira Yamaoka. Ik denk niet dat het zo is. Nee, het leek, het leek ergens verdacht. All I need is one thing. Hoe heet dat nou, dat nummer? All niet I need van R? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, was een van die, van die gasten die toen... Nou ja, ik, ik kom niet op die naam. Is ja, heel erg. die gasten die... Ja, ze hebben toen eh, live eh, gespeeld. Uh, op, ze zaten op drie verschillende plekken bij het tijden van het Serious Request. Er was een band, was die Chantal Jansen en nog één iemand. En die band die speelde een nummer. En ik weet niet meer... nou, dat, er zit een melodielijn die lijkt namelijk op dit wat je, wat je nu hoort. Oké, nou ja, Dat zal wel. Eh, zo kom ik ineens van het een op het ander. Maar eh, Ramstein eh, net was natuurlijk inderdaad even heel apart dan wat wij normaal gesproken van Ramstein gewend zijn. Nou, ja, je hoort wel de, de, de progressieve industrial, de, de, de, de, het kraken van de synthesizer achter wanneer ze mhm. proberen akoestisch te zijn. Dit nummer is zo gaaf, jongen. Hebben we in Berlijn gezien. Een hele publiek zat alles mee te schreeuwen, alle Duitse teksten. En toch konden de Nederlanders die er waren de Franse teksten beter meeschreeuwen dan al die Duitsers bij elkaar. Dat was echt heel cool. Maar ja, dat was in Berlijn. hey, ehm, ik heb jullie wat beloofd. Nou? De nieuwe Waves. Wat is Waves? Waves is een, uh, een lo-fi punk band. Dat zeg je natuurlijk helemaal niks. Nou, dit is een lo-fi punkband. Ja, wat lo-fi betekent natuurlijk uh, eh, lage frequentie. Of eh, heb ik het nu verkeerd, eh, monsieur techniek? Dat ik zeg dat het lo-fi nou, is? Lo-fi staat meestal voor slechtere kwaliteit. nou, je hoort het. Lo-fi punk, slechtere kwaliteit. Dat klopt ook. Want de muziek is heel rammelig. Heel rammelige muziek eh, die je in de punk sfeer kan bedenken. Het zijn twee gasten. Een drummer en een gitarist. Um, die gitarist in 2008 had dus het eerste album gemaakt. Dat was een ontzettend goed, echt een goed, goed debuutalbum. Waze met dubbel V. Wat er daarna gebeurde is dat ze in 2009 de tweede album uitbrengen, Waves met drie V's. En toen ging het mis. In voorjaar 2009 heeft eh, Nathan, de zanger, iets te veel drugs gebruikt. Die gingen met elkaar knokken op het de drummer en de zanger. Het is echt waar. En eh, daardoor ging eh, Waves uit elkaar. Maar in 2010 maken ze dus King of the Beach, een nieuw album. Klaar om in de wereld te staan met hun rammelige punkrock. Ehm, ze noemen zichzelf de, eh, het, het eh, genre wat ze noemen. Uh, nog een keer. Jee, mag ik niet helemaal worden. Het genre wat ze noemen is shitgaze. Oftewel een verwijzing van shoegaze. Ehm, ze laten zich vergelijken met No Age en The Intelligence. Oftewel rammelpunk. Noise. Ach, hoort zelf maar. King of the Beach van The Ways. suicide, my dog. Madman Song. beat hier bij Alternative FM op je radio. Ja, nog 20 minuten te gaan. Dan zijn we er weer eh, doorheen voor deze Alternative FM van deze week. Inderdaad, maar dat is niet getreurd, niet getreurd. We gaan nee, hartstikke mooi <laughs> mooie en leuke nummers zingen, en, eh, spelen. En dan gaan we volgende week gewoon weer verder, dus eh, niks aan de hand om je op te vrolijken. We zijn bezig met een, eh, een soort van inhaalslag. Het eerste, nummer, eerste uurtje was een beetje rustig. Het tweede uurtje is een beetje een temping. Met z'n allen inhaken voor Vloggy Molly. Wij doen het al. En we gaan lekker meezingen met eh, Rebels of the Sacred Heart. Uh, van deze Iers gezelschap uit Amerika. But it's the time, time I take the, before I begin. begin. Three sheets to the wind, three sheets to the wind. Yeah, it's time I'll take before I begin. Three sheets to the wind, three sheets to the wind. shit. sacred heart. Set the land now on guilt, You kneel and say a prayer for those left behind from beyond the of an everyday life from morning to noon to the shadowless night. I will such as the bread of an everyday life from morning to noon to the shadowless night. Rebels I though heavy our hearts shall. deep Brita rebels at a sacred heart. I said no ball or chain, no presidential key. Brita rebels at a sacred heart. Rebels. sacred heart. juli stonden ze nog in uh, België op Rocksotum. En nou bij ons Alternative FM wordt het weer gedraaid. Vloggy Molly, wat blijft dat toch een gave volkband. Uh, this is a little story about me. even iets over Chef Special. De MILF. De MILF. And the baby. Lizzie, Chef Special. Open my eyes, wake up. I look beside me. This beauty queen is fine, no doubt. We spend the night. I'm still a bit dizzy from the things she did to me. Damn, isn't she pretty? Now, Lizzie, do it again. You got skills. Mm. You got skills, no doubt about. You got skills. Right. You got skills. Not really bringing me thrill, sex, head over heels, and all the sheets got sticky but sweet. That ain't no bigger. You're asleep, yet your smile's begging to slide them in. I hear you breathe, babe. I to buy you a ring. You got style, you got style, no doubt about, baby. You got style, that funky style. You got style. Eyes thighs and hips getting in the right position. Ain't no sweat, it's time for wake up sex. And that's no better way than that to enter your day. That's what they say, ain't it? Let us be setting it straight. Let's make love. Sweet, sweet love, right? Let's make love. Sweet wake up love. And as we get in the rhythm, yep, sex for breakfast. Blankets on the on the floor, ready for ready for mama. open in the dark. Sounds bad. To mama, to mama, dad. dad. Nou, dat komt lekker, dames en heren. Dat is, eh, hadden we ook niet verwacht, het laatste kwartiertje. Hè? <laughs> nou, dat was even lekker. Chef Special voor een heel kleine, om precies te zijn... De 1 minuut 30 hebben jullie kunnen genieten van de klanken van Chef Special. Ik las net, terwijl, terwijl het uh, zo helemaal verkeerd ging, las we net als ze vrijdag 6 augustus om 11 uur tot 11 uur, ja, 11 uur s'avonds. Dat betekent dat zij in de Frikdag staan, dames en heren. Bij, uh, nee, bij, eh, bij, de, bij Derudi staan ze. Maar wil je nou nog... Derudi? Wel... Wil je nou op onze radiostation nog wel de goede klanken van Chef Special horen? Luister gewoon even terug op de website. Ja, juist. Ja, inderdaad. Check www.altfm.nl, ons grote en vernieuwde website. Kun je nu checken, alle afleveringen terugluisteren vanaf Chef, Chef Special die bij ons in de studio was in november. Luister terug, www.altfm.nl. Kan je dus alles terugluisteren. We gaan het laatste kwartiertje even rock'n'roll met de keiharde oude lui van Motorhead. Hier is die Ezel Space op jouw radiostation. Lemmy. Precies, deze Space Motorhead. Rock and But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. bij het rock'n'roll. 10 minuutjes van Alternative FM. Dat laatste 10 minuutjes van vandaag is rock'n'roll all over the place. hey, Lemmy, hè, die is zo doof. Dat hij eh, niks meer hoort. Hij speelt boven de pijngrens om zichzelf nog een beetje op die monitoren. Ik hoop niet dat het bij deze gasten gebeurt. Hier, Airborne, raise the flag! de klanken nog uitklinken van Airborne Raise the Flag. Heb ik nog wat informatie voor jou. Een kleine selectie uit de herrie-agenda van mij. Eh, waar kan jij heen de aankomende tijd wat bekend is geworden deze week? Tokyo Ska Paradise Orchestra in de Melkweg, 17 september. Leuke zaal trouwens, Melkweg. Absoluut. De, de Dubliners, Paradiso, 11 oktober, Revolva, leuk hoor. Dat is een heel leuk beentje. 15 oktober in het patronaat, Denko Jones, 12 november in de Melkweg. Creator, Exodus, Death Angel en Suicidal Angels, Trashfest Tour 2010, daar onderdeel van, is 12 december in de Melkweg. Triggerfinger, wie kent ze niet, is woensdag 22 december in de Paradiso. En Annihilator is 10 oktober in de Pul van Uden. <sighs> Ah. Dat heb ik in één keer gezegd. zijn we er een beetje doorheen, geloof ik, hè? We zijn er zeker doorheen. We gaan nog even afsluiten met een beukplaatje. En ik zie jullie volgende... Eh, ik zie jullie.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 Het toestel was gekaapt op een binnenlandse vlucht uit de Caucasus en geland op de luchthaven Domodedovo in Moskou. Na twee uur kwamen de leden van het arrestatieteam verkleed als medisch personeel het vliegtuig binnen. De kaper had ingestemd met de komst van hulpverleners omdat er een kind onwel was geworden. De 40-jarige man uit de Caucasus werd gearresteerd en de 105 passagiers bleven ongedeerd. De kaper bleek geen wapen te hebben. Hij had geëist dat hij een telefonisch gesprek met premier Poetin zou krijgen. Wat hij van Poetin wilde is niet bekend. De politie in Griekenland heeft met traangas een eind gemaakt aan een demonstratie van vrachtwagenchauffeurs. Bij het ministerie van Transport in Athene hadden zich 500 betogers verzameld. De chauffeurs die voor de overheid werken zijn tegen het plan van de regering om de sector te liberaliseren. De staking heeft het land flink getroffen. Er is bijna geen benzine te krijgen en in delen van Griekenland is er een tekort aan groente en fruit in de winkels. Ook heeft de staking al geleid tot de sluiting van een paar fabrieken. Op het Europees kampioenschap atletiek in Barcelona heeft tienkamper Elko Sint-Nicolaas zilver gehaald. Het is voor het eerst dat een Nederlandse meerkamper een medaille op een EK, WK of Olympische Spelen heeft gewonnen. Op de tweede dag van de tienkamp verbeterde Sint-Nicolaas vier persoonlijke records. De 110 meter horde, discuswerpen, polstok hoogspringen en speerwerpen. De Fransman Barras werd op de tienkamp Europees kampioen. Ingmar Vos eindigde als elfde. Arnoud Okke heeft zich in Barcelona direct geplaatst voor de finale van de 800 meter hardlopen. Hij kwam in de eerste halve finale als derde over de eindstreep. De finale is zaterdag. Het weer grotendeels droog, vannacht minima rond 13 graden. Morgen begint met enkele buien, maar later is het droog en vrij zonnig. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het oosten. Dit was het NO.